Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn al honderden boeren aangekomen in Stroe. Ze voeren daar vandaag actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Mijn collega Roep Pauw is er ook. Nou, het begint nu aardig binnen te stromen. Tot, eh, zeg eens wat, een kwartiertje geleden telde ik iets van 70 trekkers. Maar nu komt er echt een eindeloze sliert eh, eh, trekkers en andere voertuigen het terrein oprijden. Vanuit Zeeland en West-Brabant zouden nog zo'n 5000 boeren onderweg zijn over de snelweg. Dat levert een file op van 35 kilometer. Oorspronkelijk Oorspronkelijk was het plan over de binnenweggetjes. Eh, maar in overleg met de politie is besloten om daar toch van af te zien. Omdat het te onveilig werd als al die trekkers door kleine dorpjes zouden rijden. Bijna duizend mensen overlijden elk jaar op de spoedeisende hulp... omdat ze te lang moeten wachten tot ze worden behandeld, zeggen artsen. Een op de vier mensen die er terechtkomen... moeten meer dan vier uur wachten tot er een specialist is. Dat komt doordat er te weinig spoedartsen en verpleegkundigen zijn. Het Amerikaanse stadje Uvalde sloopt de basisschool waar vorige maand een bloedbad plaatsvond. Een jongen van 18 schoot op de school 19 kinderen en twee leraren dood. De burgemeester van Uvalde vindt dat je kinderen niet kan verplichten om terug te gaan naar dat gebouw. Een huis kopen is nog steeds hartstikke duur. In mei waren de prijzen bijna 19% hoger dan een jaar eerder. Maar niet elk huis wordt meer goed verkocht. Kluswoningen zijn minder in makelaars. Mensen willen alleen maar instapklare woningen. Eh, zo min mogelijk doen, zo min mogelijk geld uitgeven. Het is ook heel lastig om aannemers te komen. Eh, dus vakmannen die zijn moeilijk eh, in te schakelen... waardoor mensen steeds meer kant-en-klare woningen willen kopen. Andere lichtpuntjes. Makelaars zien minder kijkers voor een huis... en ook minder giga-overbiedingen. Het weer, de temperatuur loopt snel op door 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen zonnig, maximaal 31 graden. Het kan dan later op de dag wel omweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.